Lot Lewin met het NOS Journaal. Er is een grootscheepse controleactie aan de gang langs de grens met Duitsland. Op verschillende wegen zijn controlezones ingericht. Verdachte auto's worden aan de kant gezet. De marechaussee werkt samen met de Nederlandse politie, de Duitse politie en de douane. Omroep Gelderland meldt dat de actie vooral gericht is op de smokkel van illegale. Een volgend kabinet zal meer geld uitgeven aan defensie, welke partijen ook een coalitie vormen. Bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer bleek dat bijna alle partijen vinden dat er de afgelopen jaren te veel is bezuinigd. Minister Hennis denkt dat er 2,3 miljard euro nodig is om het leger weer op orde te krijgen. De herdenking van de afschaffing van de slavernij wordt volgend jaar weer op 1 juli gehouden en niet de dag ervoor, zoals dit jaar. De herdenking en de viering waren dit jaar voor het eerst verdeeld over twee dagen, tot ongenoegen van een deel van de betrokkenen. Die protesteerden tijdens de plechtigheid in Amsterdam. Overleg heeft nu geleid tot een compromis, waarbij de herdenking voorlopig weer op de officiële datum van de afschaffing is, 1 juli. De staat brengt opnieuw een deel van ABN AMRO naar de beurs. 7% van de aandelen gaat in de verkoop. Tegen de huidige koers zou de staat daarmee ruim 1,4 miljard euro ophalen. Particulieren kunnen niet inschrijven op de aandelen. Ze worden vannacht via een versnelde procedure aan grote beleggers als pensioenfondsen verkocht. Het is topdrukte bij hypotheekaanbieders en bemiddelaars. Mensen willen nog snel een hypotheek afsluiten of oversluiten... omdat ze denken dat de tijd van lage rentes voorbij is. Sommige aanbieders hebben inderdaad de rente verhoogd voor het eerst in jaren. Volgend jaar gaat ook het maximale bedrag dat mensen mogen lenen omlaag. En dan nog het weer. De buien trekken naar het zuiden weg. Vannacht klaart het vooral in het noorden op. De minima liggen tussen 3 en 11 graden. Morgen is het wisselvallig en ongeveer 11 graden. Morgenavond stevige buien met onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. even dansen met, uh, met vader. Dance with my father. Dit is Luther van Ross. when I was a child Before life removed all the innocence My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him. I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed would be gone from me. Van Ross. We gaan eh, luisteren naar Simon en Garfunkel. Nou, die kun je in elke eh, uitzending wel draaien, want eh, dat is muziek wat eigenlijk nooit verveelt. Althans, wat mij betreft. The Only Living Boy in New York. album eh, Bridge Over Troubled Water... waren dat Simon en Garfunkel met The Only Living Boy in New York. The Moody Blues, Had to Fall in Love. afgestemd luisteraars op eh, Radio Zandvoort. CFM Zandvoort. En dit is tussen app en vloed tot 12 uur vannacht de heerlijkste en rustigste muziek.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 Speak softly. Amen. Williams. speaks Softly Love. En hij had ook een eh, enorme kersthit op zijn naam. En ja, die komt elk jaar weer voorbij. The Most Wonderful Time of the Year. Die ga ik natuurlijk nu niet draaien. Want we hebben nog even te goed tot het kerst is. Alhoewel, het gaat alweer hard. 16 november. Tel ik er een maand mee op. Zitten we op 16 december. En dan nog maar een dag of eh, tien 10, nee, 9. Dan is het 25 december, de eerste kerstdag alweer. Maar het vliegt zo'n jaar voorbij, luisteraars. Het is ongelooflijk hoe snel het allemaal gaat. We gaan genieten van eh, Pat Boone samen met eh, Shirley. On a day like today We passed the time America. Ja, daar gaan de golven overheen. Liefdesbriefjes geschreven in het zand. En dan komt er zo'n golf en weg is je liefdesbriefje. The Unchained Melody draai ik speciaal voor mijn vriendin Yvonne eh, Nijssen. Die eh, luistert in het verre Bloemendaal. Nou ja, ver. is eigenlijk te lopen vanaf hier. En met de auto is het helemaal maar een stukje. Nou, straks om 12 eh, uur ben ik er weer eh, klaar mee hier bij eh, ZFM Zandvoort. En dan ga ik weer richting Bloemendaal. Eh, nou, genieten van een heerlijk kopje thee al daar. Nou, Unchained Melody, The Righteous Brothers. Speciaal voor Yvonne. Whoa. mooi stuk aan de Righteous Brothers... met uh, The Unchained Melody. True Love Ways, gezongen door Peter en Gordon. Just you know why Why you and I Will by and by day just you and I know true love will throughout the day. space in between us. The telephone can't take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. Cause it's cold out, but hold out and do like I do. Maar dit, eh, luisteraars, was de uitvoering, jawel, van Cliff Richard. Op vele verzoek, eh, mag ik wel zeggen, draai ik het volgende nummer. En het is van Rob de Nijs. En het gaat allemaal over die foto die hij van vroeger vond. Nou, dat breekt een, eh, een hele hoop emoties, of dat brengt een hele hoop emoties bij de mensen teweeg. Want als je aan vroeger denkt, aan je, aan je jeugd, aan je kindertijd, ja, dan komt er toch wel af en toe een brok in je keel.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 De wereld was niet groter dan de globe van vader. Kon met mijn pink om zijn as laten draaien. Als voor de Nijs met het prachtige nummer eh, Foto van Vroeger. Die draaien we telkens weer. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. telkens weer wordt alle blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, komt er een waar ik alleen voor leef hart en geef. Baby, ik vind dat wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer. Slaat wat er vroeger was weer als een vlam omhoog uit die oude aard. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan. Om wat is geweest, maar telkens weer denk ik, komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd, telkens weer. applausje. Maar dat komt omdat er niet zoveel mensen waren. Het was namelijk tijdens de uitzending van De Beste Zangers van Nederland. Een live vertolking door Willeke Alberti van het prachtige nummer. Telkens weer. Uit de musical Rooie Zien, als ik me niet vergis. Voor haar wordt zo mooi gezongen door Franse Halsema. Maar ook Guus Mevis heeft daar een versie van.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 En het is natuurlijk eh, bekend geworden eh, van Frans Halsema. We gaan nog een, een hele mooie draaien, luisteraars. Ehm, Agnes Dij. En dat is ook weer een, eh, nummer van Enigma. Ik weet niet of ik hem helemaal draai, want volgens mij duurt hij erg lang. Dus even kijken. Maar van mee. Bijna vier minuutjes. groep Enigma en voor alle Zwarte Pieten in Beverwijk. Ik weet niet of ze allemaal luisteren, of een gedeelte van de Zwarte Pieten luistert. Hier is Sinterklaas, jongens. Nou, ik, ik zal een mooi nummer voor jullie draaien van mijn zoon Sven. Dan kunnen jullie eens even horen wat eh, hij allemaal in huis heeft als het gaat om zingen. Hij zingt een nummer voor jullie van Marco Borsato. Die kennen jullie wel, hè? Marco Borsato. Eh, en, en eh, dat nummer dat heet De Waterkant. Zegt jullie dat iets, Pieten? De waterkant? Het zou wel moeten, hè? Want als je, eh, eh, zeg maar, eh, bij Sinterklaas woont in Spanje, in het paleis... dan zou dat jullie iets moeten zeggen. De waterkant van Marco Borsato. Ik ga hem nu draaien van mijn eigen zoon Sven. Hier komt hij, waterkant. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen in één keer samen, hand in hand. Laten de stromen bepalen wat er op ons was.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 zijn we vrij. alles wat me hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb, en alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb, ben eigen Sven met een eh, prachtig nummer van eh, Marco Borsato. Ja, waterkant. We gaan uh, alweer heel rap naar de klok van 12 uur, luisteraars. Over een minuutje of acht stel het zover. Dan moet ik alweer stoppen. Maar ik heb nog een aantal nummers natuurlijk voor u in petto. en dat zijn allemaal, wat mij betreft, prachtige liedjes. Ik ga starten met is even kijken, nog een nummer van Amerika. Ik heb net al Horse With No Name gedraaid. Maar de volgende eh, is voor alle eenzame mensen. Lonely People, America. This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver. Best heerlijke muziek van de groep America. Lonely People was dat. Nou, eens even kijken. Eh, wat zullen we de eh, laatste minuten van de uitzending er nog eens even voor u inslingeren?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 Ik wens u nog een hele fijne uh, nachtrust toe straks. En natuurlijk mooi uh, een, fijn weekend straks. En ik geloof dat het zaterdag allemaal droog gaat worden. Dus zaterdag kunnen we in ieder geval van het mooie weer genieten.